Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is begin deze week een huis binnengevallen in Rotterdam. Het heeft te maken met een schietpartij in Zwijndrecht. Onlangs schoot een man zijn ex en haar moeder neer. De moeder overleefde dat niet. De verdachte is nog steeds niet gepakt. De bewoner van het huis dat is doorzocht zou contact met hem hebben gehad... maar die verdachte zelf was er dus niet. De politie heeft al heel veel tips binnengekregen. Daar zijn ze blij mee, maar de tip zat er nog niet tussen. Voor die gouden tip ligt een beloning van 30.000 euro klaar. De brandweer heeft een lichaam gevonden op de plek in Arnhem waar gisteren een grote brand was. Het vuur brak ochtends uit. Deze man werd wakker gemaakt door zijn vriendin. Dus ik ben even opgestaan en toen keek ik naar buiten en zag in één keer een gigantische brand. Dus het eerste wat ik eh, heb gedaan is eh, de kinderen naar beneden gehaald. Als die maar veilig zijn, 112 gebeld. En eh, vervolgens ook de buren allemaal aangeklopt. Pas na zeven uur blussen was het vuur onder controle. En wie zich misdraagt in de kroeg kan op veel plekken binnenkort weer op een zwarte lijst terechtkomen, staat in de krant Trouw. Horecaondernemers hadden jarenlang al lijsten van vechtersbazen en billenknijpers die niet meer naar binnen konden. Maar dat mocht niet meer vanwege privacy. De database is nu beter beveiligd. En dan nog een opvallend moment op Aruba. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn daar op bezoek. Ze zaten in de collegebanken voor een les over Caribisch recht... toen een vrouw ineens een oud slavernijlied begon te zingen. deed het omdat ze kwaad is... omdat de koning geen sorry heeft gezegd voor het slavernijverleden van ons land. En het weer nog een stormachtig dagje vandaag met steeds meer wolken, veel wind en vanuit het noorden ook wat buien. Het wordt 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Hoofddorp 14 kilometer met een kwartier vertraging.